Vorige maand leidde een staking bij de metro tot een verkeerschaos. En de verwachting is dat het ook morgen gaat gebeuren. Er worden extra bussen en boten ingezet om de problemen te beperken. De bonden verzetten zich tegen plannen om het aantal banen met 800 te verminderen. Volgens hen gaat dat ten koste van de veiligheid in de metro. De Britse oud-premier Winston Churchill staat 45 jaar na zijn dood in de Engelse hitparade. Enkele toespraken van hem om de slag om Engeland zijn op een cd gezet van de Britse luchtmachtkapel. Die plaat is vandaag op nummer 4 binnengekomen op de hitlijst. Het is voor het eerst dat een Britse premier daarop staat. De cd is gemaakt ter herdenking van de gevechten tussen de Britse en Duitse luchtmacht in 1940, waarbij de Britse luchtmacht een Duitse invasie wist te voorkomen. Nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben zoveel zoveel te danken aan zo weinigen, zegt Churchill in een van zijn toespraken. De Edison voor de beste mannelijke popartiest is dit jaar gegaan naar Guus Meeuwis. Caro Emerald kreeg de titel beste vrouwelijke popartiest. Beste nieuwkomer is de singer-songwriter Tim Knol. Bij de groepen ging de Edison Popprijs naar Cartman's Hip Hop Orchestra. De band Rowan Hesse won eerder deze maand al de Edison Pop Oeuvreprijs. Het attractiepark De Efteling is bijna twee uur langer opengebleven vanwege de grote drukte. Door het mooie najaarsweer gingen twee keer zoveel mensen naar Kaatsheuvel als op een gewone zondag in oktober. Vanochtend was het al erg druk en omdat dat ook de rest van de dag bleef, zag het attractiepark geen kans om iedereen op tijd buiten te krijgen.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 We gaan verder met Beautiful Baby Music, The Gift of Sleep van Simon Cooper. Je kan het allemaal meelezen via zfmzandvoort.nl en dan ga je even naar programma-info en daar vind je Peaceful Radio, de playlist van Peaceful Radio. Veel luisterplezier voor dit tweede uur. todos queremos vivir con amor. Hagamos y estar ceñido, asomar su barco el firmamento. Cuando Dios predicó la palabra divina, por nosotros murió y en la sien le clavaron la corona de vida. Somos hermanos y así lo reflejamos. That's all. поскорее. страдай-ка, девка, со мною во младых долетай. княвя, Аня в поле травка без дождя. muziek van hem weer een tijdje geleden. Zo ook. Zo ook eh, de cd waar we dit programma mee af gaan luisteren. Een hele bijzondere dubbel cd, de Nint, The Language of the nymphs van Jan Kisjes. Ook destijds uitgebracht bij Oriane Music. En daar ga ik eh, nou, lekker lang naar luisteren om je een goed beeld te geven van dit prachtige muzikale verhaal. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio, aflevering 692. En wat mij betreft een hele, hele goede nacht en graag tot de volgende keer. Dag. children. I will never forget her. So I'm going to tell you a story that truly happened a long time ago. I woke up in the early morning and I saw her. A beautiful young woman with long blonde hair looking like I asked, Who are you? And she replied, Come with me. And so I followed her into a mysterious forest. In a sunlit glade, she stopped, turned around, looked at me, and then woods of the nymphs. Write about it so that all the children will understand. But I asked, how can I? There are so many languages spoken. Then she said, Do not worry. I will give you a new language that all the children of the world will understand she laid her hand on my head, and oh, I heard beautiful music. This was the new language that every child in the world would understand. Then she turned to face the middle of the glade and disappeared slowly in front of my eyes yes. Don't go, please don't go, was my desperate plea, and I heard her whisper, Write about us. Please tell me who are you, I pleaded. She said, I am Trinia, Queen of the Nymphs. And then she laughed with a beautiful smile on her face. And that was the last I saw of her. So, children, this here is my story about the world of the nymphs in the highlands of Scotland. A long time ago. So please, relax and enjoy the language of the nymph. Sanadu, Silence of the Sun. The grass around my face, the sun upon it. I feel your warmth, it gets under my skin. I love the sound of silence. I never hear the sun. I slowly drift away to the dreamland in my head. The sun is on my side, her warmth shows me the way. Don't know when I'll be back, when will this day come to an end?